er is haast geen tijd. Geen tijd. hebben daarom altijd haast en spijt. Dat deze dag niet langer duren mag. Maar voor mij lijkt die dag zo lang, zo lang. Alleen zij maakt me bang. En ik verlang de hele dag naar jou. wat ook er anders zijn. Anders zijn. Er is tijd genoeg. Tijd genoeg. Voor jou, voor mij, voor iedereen. En als je wil, dan is elk ogenblik voor jou. Voor jou. Alles wat je vraagt. er is tijd te kort. Ze zeggen dat het donker wordt. Ze zeggen, regen, regen, regen op je kop. Maar al zijn de dagen nog zo graag, Zo graag. Ik weet het zeker, als jij wou, dan verf jij de wolken blauw. Oh als je dan is elk ogenblik voor jou, voor jou, alles wat je gaat bezalen. Maar laat mij dan niet alleen...